Een voorspoedige start. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Feyenoord-supporter die in februari bij rellen in Rome een vuurwerkbom gooide... is veroordeeld tot 18 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. De man was aangeklaagd voor poging tot doodslag. De rechter acht niet bewezen dat de 21-jarige Feyenoord-fan kon voorzien... dat mensen konden omkomen door zijn vuurwerkbom. Wel had hij moeten weten dat er gewonden konden vallen. Een agent liep door de explosie verwondingen op. De andere 43 verdachten krijgen taakstraffen, variërend van 40 tot 200 uur. Ook krijgt een aantal een maand voorwaardelijke celstraf. De afgelopen vijf jaar zijn in Nederland de concentraties van fijnstof en stikstofdioxide met bijna 20 gedaald. Beide stoffen zijn volgens het RIVM schadelijk voor de volksgezondheid en daarom is de afname goed nieuws. Het instituut verwacht dat de komende jaren de concentratie van stikstofdioxide verder afneemt, terwijl de concentratie van fijnstof gelijk zal blijven. In het grootste deel van Nederland liggen volgens het RIVM de concentraties van beide stoffen onder de Europese norm. Stikstofdioxide komt met name op plekken met veel verkeer in hoge concentraties voor. De concentratie fijnstof is vaak nog hoog in gebieden met een intensieve veehouderij of industrie. De Rabobank stopt eind volgend jaar met de sponsoring van de wielrenunie KNBU, de tweewielerploegen en de paardensportbond KNHS. De bank wil zich meer richten op sponsoring van lokale verenigingen. De Rabobank sponsort ook de Hockeybond en sportkoepel NOC-NSF. Daarmee praat de bank nog over de toekomst, maar een woordvoerder zegt dat het te kort door de bocht is om te denken dat de bank daar ook mee stopt. Door de veranderingen gaat het sponsorbudget van de bank fors omlaag. De Rabobank kondigde woensdag aan dat er 9000 arbeidsplaatsen verdwijnen. Het weer, buien, in het noorden soms ook zon bij een graad of 9. Er staat een stevige zuidwestenwind. Morgen eerst droog, smiddags opnieuw regen bij opnieuw een graad of 9. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat tussen Hilversum en Eembrugge 4 kilometer file.